uur. Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Scholen vinden het goed nieuws dat er een advies op tafel ligt... om telefoons ook op basisscholen te verbieden. De demissionaire onderwijsminister heeft dat vandaag afgesproken met onderwijsclubs. Op de middelbare scholen is er al sinds het nieuwe schooljaar een verbod. Deze psycholoog vindt ook dat de klas een plek moet zijn met zo min mogelijk ruis. We weten dat het ook heel lang duurt. Hè. Als je wordt afgeleid, dan duurt het ook vaak best wel wat tijd... voordat je weer teruggaat naar het daadwerkelijk luisteren. Dus dat wisselen van de ene taak naar de andere taak, dat kost tijd. Het is heel vermoeiend. En ja, het is ook nog eens een keer dus slecht voor het leervermogen op dat moment. In de praktijk is het nu al zo dat op 80% van de scholen... telefoons en smartwatches niet de les in mogen. Frans Timmermans en Pieter Omtzigt slaan een debat over. De twee komen dit weekend toch niet opdraven voor het RTL-debat. Volgens de Partij van Omtzigt past het format ze minder goed, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. Hij heeft al eerder gezegd dat hij het liefst met twee of drie personen eh, debatteert, eh, inclusief zichzelf. Dat was bijvoorbeeld ook de reden dat hij het radiodebat liet schieten afgelopen vrijdag. Ook kost het voorbereiden van het debat superveel tijd en dat lukt nu niet, zeggen ze. GroenLinks-PVDA laat weten dat Timmermans nooit heeft toegezegd mee te doen aan het debat en dat de agenda nu te vol zit met andere debatten. Een gouden koets en een kroon met bijna 3000 diamanten. Prinsjesdag is hier alweer even geleden. Maar in het Verenigd Koninkrijk hebben ze vandaag hun eigen versie. Het was extra bijzonder omdat Charles voor het eerst de jaarlijkse toespraak als koning hield, zegt correspondent Fleur Launsbach. Hij leest dus allerlei beleidsonderwerpen voor 21 en dat zijn de plannen en de wetsvoorstellen van de regering. Eh, dus dat, dat geeft hun prioriteiten aan voor het komende parlementaire jaar. Inhoudelijk heeft de koning daar helemaal niks over te zeggen. Dus die plannen leest hij echt voor in naam van de regering. En dit keer was het dus voor het eerst in dik 70 jaar een King's Speech. Vorig jaar viel Charles al wel in voor zijn moeder, maar toen ging het dus nog om de Queen's Speech.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 Hopelijk kan I've Got Songs to Sing het moment zijn waarop de aandacht zich vertaalt naar de bredere countrymuziekpopulatie. De stem van Tony Jackson is al jaren een van de grootste onaangeboorde bronnen in de countrymuziek, die erop wacht om uitgebuit te worden. Leave a Light On was daar het eerste bewijs van. Nu de titelsong van het album en de eerste single Do You Remember Country Music. I got mouths to feed Bills to pay and people who depend on me Laundry that needs washing A house that needs painting and chores that keep on piling higher up each day. I've got songs to sing. Someone who ain't heard them waiting down the line. And this rambling highway dream of mine. I can't seem to give up if I know anything Long as I live I have songs to sing I got a world to see Places to go and someone to be I fly my eyes and I is het favoriete album van de maand. Op zijn nieuwe album DNA staat in vergelijking met zijn vorige veel meer pure rock roll en rockabilly. Muzieksoorten die natuurlijk altijd al in Danny Vera's DNA voorkwamen. Het is een schitterend album geworden, met Living Proof als mijn favoriete track. you shine in my head. I got holes in my shoes. You can't get the best of both. 11-jarige leeftijd begon ik met muziek maken en sindsdien maak ik originele muziek. Mijn inspiratie komt uit folk, country, rhythm and blues, blues en gospel. Tomara met Make Up Mind. original van deze week. 9 to 5 is een feministisch anthem geworden en een inspiratiebron voor werkende vrouwen over de hele wereld. De song is een krachtig statement over de noodzaak van gelijkheid en respect op de werkvloer.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 Ends in my pants. A long time ago, I heard it on the radio. swinging sound I just had to get to know. The fiddles were so smooth, man, I just had to move. The rhythm got inside me from my hat down to my boots. And I get ants in my pants when I hear Western swing. It makes me wanna dance and even try to sing. I can't sit still on this bar stool. I jump to my feet like a crazy fool. Ants in my pants to the music called Western Swing. played the steel guitar. Tommy Duncan sang the tunes. KVOO would let folks know when they were coming to their town. Texas Playboys were the best, and I still love that swinging sound. sit still on this bar stool. I jump to my feet like a crazy fool with ants in my pants to the music called Western Swing. And I get ants in my pants when I hear Western Swing. It makes me want to dance and even try to sing. I can't sit still on this bar stool. I jump to my feet like a crazy fool with ants in my pants to the music called Western Swing.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 Ze begon met het schrijven van songs op jonge leeftijd en verhuisde naar Nashville in 1981. How Do, haar eerste hitje, stond op haar tweede album. Well, that's a real nice jacket, son. It looks like it cost you too. And that car you're driving, hey, does that belong to you? Well, you don't look familiar, are you new in town? Here's a local girl who wants to show you around. How do? Stephanie Urbina Jones heeft een werkelijk schitterend album, Manuel's Destiny, opgenomen, waarin country en mariachi op de best mogelijke manier samenkomen. In Before You Go Away horen we ook Diego Sandoval. Heet van de naald. antes de que te vayas. Déjame mirar. I'll take picture Mi amor, una vez más. ese rostro que que yo nunca he de olvidar. Me dices sinceramente que me has dejado de amar. descuida, you go away. comprendo, look into my eyes. Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Just an Illusion, origineel van BZN, vertelt het verhaal van een man die verliefd wordt op een vrouw, maar zich realiseert dat ze niet meer de persoon is die ze vroeger was. Victoria Eamon heeft het zojuist opgenomen. I've been told about living like a star Hotel rich sell your body and your soul It's the price you pay for rock and roll And no one understands it, how you feel For it's so unreal if I you're late to show De Dashboard Danglers spelen een mix van klassieke songs en origineel materiaal, geschreven door Jaco van der Steen. Hij schreef ook Days Gone By. was het blokje country uit eigen land. Steel Scarecrow heeft Liquid Courage uitgebracht. De song gaat over het vinden van het lef om iets te doen dat je eng vindt. sister right up to the bar. Said, Cause I'd like to meet her. They just laughed and said, Good luck. You're just a small town redneck. She's a buttercup. I said, Give me liquid courage. Watch what I can do. I'll be ten feet tall and handsome. Damn near bulletproof. With a little liquid courage, I'll be her Romeo. She'll hit home with me. You wait Honky about was een grote hit voor de Reclaus en Drake Milligan. Enough of that racket! We got a new sound here.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 DNA is een album die voor zover je daar bij een pas 46-jarige artiest van kunt spreken... klinkt als vintage Vera. away far from here because I cannot stay. more trouble. Please take me there, cause I can bear this feeling. I don't want to understand what's going on. there is music Oh, please take me Oh, please take me Far away Sometimes is van de Australische zangeres Tori Forsyth, waarbij ze steun krijgt van Shane Nicholson. Het is een prachtig duet over de ups en downs van relaties. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. Sometimes the fire through the storm. Sometimes the was there the finish line before you could even start. And so. believe Ik heb me altijd afgevraagd wat mijn plek in de country is, legt Deborah Lin uit. Ik ben geen cowgirl, ik drink geen whisky en ik kom niet uit de rode zandvelden van Tennessee. Maar ik ben opgegroeid op een boerderij in een klein stadje. En country zit in mijn hart. Dus ben ik country genoeg, denk ik. Zometeen nog een uur country. with that pedal to the floor. I don't like the taste of whiskey, but I sure do like my beer. I can't keep up with the boys when they raise a cup of cheer. I don't ride horses, but can't live without these boots.